Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Syrië zijn vandaag 40 doden gevallen bij gevechten tussen opstandelingen en troepen van president Assad. Dat meldt een Syrische mensenrechtengroep in Londen. Onder de slachtoffers zijn strijders van zowel de regering als het verzet. Gisteren vielen volgens de mensenrechtengroep meer dan 100 doden in Syrië. Onder wie 70 militairen die probeerden te deserteren. Ze zouden door collega's zijn doodgeschoten. Daarmee was gisteren een van de bloedigste dagen in de Syrische opstand. Later deze week gaat een delegatie van de Arabische Liga naar Syrië om een missie van 150 waarnemers voor te bereiden. Die moeten erop toezien dat het geweld ophoudt en dat er een dialoog op gang komt. In Cairo hebben duizenden vrouwen gedemonstreerd tegen het geweld van Egyptische veiligheidstroepen tegen vrouwen. Bij de protesten van de laatste tijd zijn verscheidene vrouwen geslagen en aan hun haren over het plein getrokken. De demonstranten zwaaiden met foto's van de jonge vrouw die op het Tahrirplein door militairen half werd ontkleed en mishandeld. De foto heeft in de hele wereld verontwaardiging gewekt. De Amerikaanse minister Clinton sprak van een systematische vernedering van Egyptische vrouwen... die de revolutie en het grote volk van de Egyptenaren onwaardig is. Al voor de demonstratie in Cairo voorbij was, bood de regerende militaire raad excuses aan voor het geweld tegen vrouwen en beloofde de schuldigen te straffen. Het idee dat opvallend veel popsterren op hun 27ste overlijden blijkt niet te kloppen. Dat schrijft het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Na de dood van Amy Winehouse dook de term 27 Club weer op. Omdat bijvoorbeeld Jimi Hendrix en Kurt Cobain ook op hun 27ste overleden. Volgens het tijdschrift klopt het wel dat popsterren relatief jong sterven, maar ligt de piek bij Amerikaanse artiesten op 41 jaar en bij Europese op 35. Het weer, vanavond en vannacht af en toe een bui of wat lichte regen, minima tussen 2 en 5 graden. Morgen bewolkt met lokaal wat regen, maar smiddags vanuit het noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 Amsterdam-Eindhoven tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A76 Belgische grens Venlo tussen de grens en Venlo.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 because it's December Let's have a party now, oh it's December in New York December in New York December in New York There's a million reasons to believe Yes, there's a million reasons to believe There's a million reasons to believe in December Dat was de Baby Blues.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 Er is trouwens nog veel meer jazz vanmiddag in Zandvoort. Want vanaf 4 uur speelt Adam Spoor met zijn Spoor 5 in het Wapen van Zandvoort. We even de rust op. Met vier Amerikaanse topgitaristen die in 1980 samen een concert gaven in een wijngaarden in Californië.